terwijl er nog overleg wordt gevoerd over nieuwe regels voor het kinderpardon. CDA en D66 dienden dit weekend een plan in bij staatssecretaris Harbers om de regels te verruimen. Daardoor zouden meer asielkinderen en hun ouders in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning. De coalitie praat vandaag over die plannen. Vanmiddag moet de Britse premier May in het Lagerhuis haar aangepaste brexitplan presenteren. Maar er is nog steeds geen enkel zicht op een doorbraak. De brexit-deal van May met de EU werd afgelopen week met een grote meerderheid afgewezen in het parlement. May heeft de afgelopen week met diverse partijen overlegd. Het Israëlische leger zegt dat het is begonnen met het aanvallen van Iraanse doelen in Syrië. Tegelijk waarschuwt Israël het Syrische leger geen grondgebied en troepen van Israël aan te vallen. Gisteren meldde Syrische staatsmedia dat Israël een grote raketaanval uitvoerde, maar dat de meeste raketten waren onderschept en geen doel hebben geraakt. Israël zou Iraanse elite-eenheden onder vuur hebben genomen in de buurt van de luchthaven van de Syrische hoofdstad Damascus. De Chinese economie is vorig jaar met 6,6 gegroeid. Dat is de laagste groei in 28 jaar tijd. De iets mindere groei was al voorspeld... en lag onder meer aan de handelsoorlog tussen China en Amerika. Daardoor daalden de investeringen en het consumentenvertrouwen. Analisten verwachten voor volgend jaar een verdere vertraging van de groei. Op veel plaatsen is de zogenoemde superbloedwolfmaan te zien. Dat is een maansverduistering waarbij de aarde tussen de zon en de maan staat. De maan krijgt daardoor een rode kleur. Het hoogtepunt was om 13 over 6. Veel sterrenwachten waren speciaal voor de verduistering open. Het weer. In het noorden bewolking en wat regen. Daardoor kans op gladheid. Vanmiddag ook wolken in het midden van het land. In het zuiden blijft het zonnig.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 Ik noem de files nu met meer dan 10 minuten vertraging. Dat zijn de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Naarden en Muiden ruim 10 minuten. Daar was een ongeluk, alle rijstroken zijn weer open. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Knopend Burgerveen en Zoeterwoude Dorp. Een kwartier tot 20 minuten vertraging. Op de A6 Lelystad richting Muiden tussen Knopend Almere en Almere Stedenwijk 10 minuten vertraging. 20 minuten voor de A7 Hoorn richting Zaandam... tussen het Avoorn en Afwit Weide-Wormer... en op de N99 Den Oever richting Den Helder...